In Asti die in Roemenië is gevonden in het huis van de moeder van de hoofdverdachte zijn resten gevonden van verf en spijkers, blijkt uit het dossier van het Roemeense onderzoeksteam. De verf en de spijkertjes worden nu in een laboratorium onderzocht. De Nederlandse justitie zegt dat er nog geen duidelijkheid is over het lot van de zeven schilderijen die in oktober vorig jaar werden gestolen. Het OM heeft van het onderzoeksteam in Roemenië vandaag te horen gekregen dat het onderzoek nog niet is afgerond. In Tilburg zijn twee leden van de motorclub Satudara aangehouden. Ze worden verdacht van het leveren van vuurwapens aan Satudara-leden in Duisburg in Duitsland. De twee mannen van 42 worden in verband gebracht met de vondst in Tilburg van automatische vuurwapens en munitie. De wapenvondst werd in maart gedaan na een tip van de Duitse politie. De Russische punkgroep Pussy Riot beschuldigt president Poetin in een nieuwe videoclip van diefstal. In het nummer beweren de bandleden dat Poetin en zijn vrienden bij de staatsoliebedrijven gigantische winsten in eigen zak steken. Drie leden van de feministische punkband werden vorig jaar in een kerk in Moskou opgepakt bij een protestactie tegen de herverkiezing van Poetin. Een van hen werd later voorwaarlijk vrijgesproken, de andere twee kregen twee jaar strafkamp. In Amsterdam-Zuidoost is brand uitgebroken in een leegstaande school. De brandweer spreekt van een zeer grote brand. De rook is in de verre omtrek te zien. Het gaat om een oude school die op de nominatie staat om gesloopt te worden. In het gebouw is asbest verwerkt, maar volgens de brandweer levert dat vooralsnog geen gevaar op. Het weer. Vanavond blijft het lang boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag 26 graden en ook de rest van de week blijft het zomers. Maar vrijdag en zaterdag wordt het iets minder warm.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 er nog eentje van José James, Heaven on the Ground. Eh, welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Eh, mijn naam is nog steeds David Habig. En ehm, het is eigenlijk best wel eenzaam in zo'n grote studio. Eh, het is echt een mega studio geworden. En ik sta er nu helemaal alleen. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Het is een mooie studio. <laughs> wij gaan verder met... Moet ik weer even kijken. <clears throat> Oh ja, Louis Prima. Louis Prima had ik klaarstaan op de draaitafel met Buena Zera. Het is nog niet helemaal avond, maar alvast een fijne avond. Eh. maar ja, het is een mooi liedje. <laughs> Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper Bonacera With that old moon above the Mediterranean Sea In the morning, Senorina, we'll go walking Where the mountains help the sun come into sight And by the little jewelry shop we'll stop and linger While I buy a wedding ring for your finger the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. But do that, do that, do that, but buonamani, boat, but do the battle, boat. Buonasera, senorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. There was hard for us to whisper. see. senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Mm, Buonasera, senorina, kiss me goodnight. wanna go, where I wanna go, and you know I'm feeling like a long time waiting for someone divine. wanna go where I wanna go, and you know I'm feeling like a long time I've waited for someone José James met Do You Feel. Vandaag dus uh, te gast met een optreden op North Sea Jazz. Ehm, wij gaan verder met een nummer. Eh, het heet uh, The Entertainer. Iedereen kent het wel. het is van Scott Joplin. Ehm, het is wel bekend van de Felix-reclame. <laughs> Felix, oeh, dat smaakt. Maar eh, voor, de, voor het kattenvoer natuurlijk. Ehm, en ehm, ja, het is echt eh, iets uit mijn jeugd. En eh, je herkent het uit duizenden bij deze. Cimento met Tret Ponta. We gaan verder met <clears throat> Set in Dole met Joe Jones. Sergio Mendes met Primitivo. Um, ja, we gaan verder met... Mm. ja, de Harlem Nocturne, een Johnny Cooper Orchestra. Samba de preto velho, samba de preto Ce sont ces petits riens qui me venaient met C'est Petit En we gaan verder met uh, Canto de Osana van Baden Powell. Cassandra Wilson met het welbekende Fragile. Ehm, wij gaan verder met nog een laatste nummer van José James. José James die natuurlijk vandaag dus op Noord Jazz staat. En wij gaan draaien Make It Right. tell you what I know, and that is everlasting love is mine. When you know a love is lasting, you hold on to it with all your might. And let it grow into a master.